uur. Door met het NOS-journaal. De Verenigde Staten kunnen in Jemen doorgaan met hun militaire steun aan de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Die strijdt in Jemen tegen Houthi-rebellen. Het Amerikaans congres wilde met een resolutie een einde maken aan die steun. Maar president Trump heeft daartegen zijn veto uitgesproken. Het congres vindt dat Trump de grondwet schendt... omdat het congres moet bepalen of de VS zich in een oorlog mengt. Maar volgens Trump is het Amerikaanse leger in Jemen alleen betrokken bij acties tegen terroristen. Juventus-voorzitter Agnelli is vol lof over Ajax... dat zich gisteren ten koste van Juventus plaatste voor de halve finales van de Champions League. We zijn terecht uitgeschakeld, zegt Agnelli. Hij vindt dat Ajax met een mooie filosofie speelt... en daarmee kans maakt op de eindzegen. De Amsterdammers versloegen Juventus gisteravond met 2-1... dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt. Vier op de tien sigaretten stoten bij tests te veel schadelijke stoffen uit... maar dat leidt bijna nooit tot boetes voor fabrikanten. Dat komt doordat bij de test een marge geldt van 20 procent, meldt het AD. Van de ruim 100 sigaretten die het RIVM in 2017 testte... voldeden er 43 niet aan de norm. Maar alleen het merk Lexington kreeg een boete. Merken als Camel Original en Lucky Strike overschreden ook de normen... voor teernicotine en koolmonoxide... maar kregen vanwege de gehanteerde marge geen boete. Het energieverbruik in Nederland is vorig jaar licht gedaald. Er werd vooral minder steenkool verbruikt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt vooral door het sluiten van kolencentrales, zoals afgesproken in het energieakkoord. Aardgas, aardolie en steenkool waren nog altijd goed voor 90% van het Nederlandse energieverbruik. Een daling van 2% ten opzichte van 2017. De rest van het verbruik komt uit hernieuwbare energie, kernenergie, afval en stroomimport. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden en midden valt er mogelijk een bui. Het wordt ongeveer 17 graden. Vanaf morgen stralend lenteweer... met temperaturen tussen de 18 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een vrachtwagen met pech op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 zorgt dat voor 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht... Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam een kwartier op onthoud tussen Utrecht en Breukelen. Het heeft ook te maken met een vrachtwagen met pech. En op de AN230 van Utrecht naar Maarsen staat file tussen Overvecht en de aansluiting met de A2.